Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tegen tien verdachten die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs is levenslang geëist. Onder hen is Salah Abdeslam van 32, de enige verdachte die de aanslagen overleefde... en daarmee hoofdverdachte in het monsterproces. In totaal staan 20 verdachten terecht voor de aanslagen. In november 2015 schoten aanslagplegers met automatische vuurwapens... op willekeurige mensen in concertzaal Bataclan... in en rond cafés en restaurants en bij voetbalstadion Stade de France. Hierbij vielen 130 doden en honderden gewonden. Abdeslam wordt beschuldigd van het lid zijn van een terreurbeweging... moord, poging tot moord en gijzeling. Ook bereidde hij de aanslagen voor en regelde hij vervoer en hotelkamers. Op 131 plekken in Nederland moet er flink wat veranderen aan de stikstofuitstoot. Die plekken liggen dicht bij kwetsbare natuur en het kabinet wil dat de uitstoot met 70% omlaag gaat. Dat betekent dat sommige boeren moeten stoppen met hun bedrijf. Je hoort premier Rutte. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we deze keuzes nu maken we realiseren ons dat dat een enorme impact heeft op heel veel mensen. En dat betekent dus ook eh, dat er geld voor nodig is om dat goed eh, te laten plaatsvinden, die transitie. Dat geld is er gelukkig. Maar ook dat we in nauw contact moeten doen met provincies, eh, met gemeenten... en uiteraard met alle organisaties die erbij betrokken zijn en de mensen. De provincies moeten nu gaan bedenken hoe ze die stikstofregels gaan halen. Zo'n 12.000 mensen komen dit weekend naar Animecon in Rijswijk in Zuid-Holland... Een groot festival is dat, dat draait om Japanse tekenkunst. Anime-tekeningen ken je misschien wel van Pokémon. Op het event ontmoeten fans elkaar in cosplay-kostuums en wordt er gegamed. Deze bezoekers vertellen, vertellen waarom ze anime zo leuk vinden. Ik vind het gewoon leuk om te kijken en het is ook een hele soort community. Want je, ik heb best wel wat vrienden eh, die hetzelfde leuk vinden, dus je komt al een beetje samen, denk ik. Ik eh, vul altijd mijn vrije tijd op met anime. Ik hou van anime kijken, vullen en... Ja, het is ook gewoon leuk om met mensen in de comments te reageren en gewoon de hele community ervan. AnimeCon is nog het hele weekend te zien in Rijswijk. Het weer nog, het is grijs met af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht wordt het helder, morgen meer zon en droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een bus met pech op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Amstelveen Stadshart. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht.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 Madre mía, cómo se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí.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 Tegen tien verdachten die in 2015 betrokken waren bij de aanslagen in Parijs... is levenslang geëist. Onder hen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die het overleefde... en de mogelijke opdrachtgever, Oussama Attar. Bij de aanslag werden 130 mensen gedood, onder meer in concertzaal Bataclan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wil meer ruimte voor de menselijke maat... bij de behandeling van asielaanvragen. Nu is die beperkt door wetten en regels, schrijft de IND aan de Kamer. Het weer, morgen veel zon en droog bij 20 tot 24 graden.